Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Belgische verkennaar Marc Dutroux, die vrijdag liet weten dat hij vervroegd wil vrijkomen, blijkt in april al een aanvraag voor maandelijks verlof te hebben ingediend. Die aanvraag werd afgewezen door de betreffende dienst. Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot levenslang. Volgend jaar april komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Een jaar voor die datum mag een veroordeelde verlof aanvragen. Mark Dutroux werd veroordeeld voor ontvoering en verkrachting van zes meisjes en de moord op vier van hen. In de Amerikaanse staat Arizona zijn de lichamen geborgen van de inzittenden van een neergestort KLM-lesvliegtuig. De redding verliep moeizaam door het onherbergzame terrein. Aan boord van het vliegtuigje dat donderdag verongelukte waren twee Nederlanders. Een piloot in opleiding van 19 en de instructeur van 68. Ook vloog een 25-jarige Amerikaanse veiligheidsfunctionaris mee. Volgens de Federal Aviation Administration is het toestel tegen een rots gevlogen. Henk Kamp gaat de komende ochtend verder met de opdracht die hij van de Tweede Kamer kreeg om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst PvdA-leider Samson en dan VVD-voorman Rutte. Vrijdag sprak, sprak Kamp met alle fractieleiders. Duidelijk werd dat het merendeel van de adviezen in de richting gaat van een poging om een kabinet met VVD en PvdA te formeren. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië hebben 964 Ferraris een wereldrecord gebroken. Nooit eerder waren er zoveel van de Italiaanse auto's op één plek verzameld. Uit heel Europa waren liefhebbers naar Groot-Brittannië gegaan om mee te doen. Op het ruim 5 kilometer lange circuit reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule 1-rijder Felipe Massa. Het oude record stond op naam van een Japanse Ferrari-club. Die wist in 2008 490 auto's bijeen te brengen. Het weer vanuit het westen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog.